uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran heeft leden van zijn elitekorps, de Islamitische Revolutionaire Garde... naar de Krim gestuurd om Rusland te helpen, meldt de New York Times. De Russen zouden problemen hebben met de Iraanse drones... die ze gebruiken om Oekraïense doelen te bombarderen. Iraniërs zouden zijn gestationeerd op een Russische basis op de Krim... waar veel van de Iraanse drones zijn opgeslagen. Minister Jette van Energie zegt dat Nederland uit het omstreden energieverdrag ECT stapt. Hij heeft niet gezegd wanneer. Volgens Jette staat het verdrag uit 1994 de klimaatdoelen van Parijs in de weg. Producenten van fossiele energie kunnen op basis van het ECT een megaclaim bij overheden neerleggen... als ze worden benadeeld door klimaatbeleid. De Europese Commissie heeft nieuwe voorstellen gedaan om de hoge energieprijzen te drukken. Een van de plannen is om voortaan zeker 15% van de Europese gasvoorraad gezamenlijk in te kopen. De EU-landen kunnen het al maanden niet eens worden over onder meer een prijsplafond. Donderdag praten de regeringsleiders erover op een top in Brussel. In het centrum van Amsterdam zijn gisteravond twee gewonden gevallen bij een schietpartij. Wat de aanleiding was, is niet bekend. Via Burgernet zijn de signalementen van twee verdachten verspreid. Het is de tweede keer in korte tijd dat er een schietincident was in het centrum van Amsterdam. Afgelopen weekend raakten twee mensen gewond bij een schietpartij op het Centraal Station. En het landelijke informatienummer van de politie 0900 8844 is na een urenlange storing weer bereikbaar. Gistermiddag rond half 1 ontstonden er problemen. Pas aan het eind van de avond waren die verholpen. Opsporingslijn 086070 en het meldpunt voor dierenmishandeling hadden ook storing. Maar dat was veel sneller opgelost. Het weer, het KNMI waarschuwt voor dichte mist in het midden en zuiden. Verder is het 2 graden in het binnenland tot 7 langs de kust. En de mist lost vanochtend snel op. Dan wisselend bewolkt, vrijwel overal droog.